Zij zei gisteren dat de crisis mede is veroorzaakt door een gebrek aan normbesef bij ondernemers. De voorzitters van VNO-NCW, MKB en LTO vinden dat Van der Hoeven in het wilde weg op ondernemend Nederland schiet en alle ondernemers over één kam scheert. De ledenraad van de PvdA staat achter het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Veel leden waren er niet van overtuigd dat in het plan de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen, maar de partijtop kreeg toch de handen op elkaar. Het besluit van de, van de ledenraad is niet bindend, maar weegt bij de Kamerfractie wel zwaar mee. De veiling van de inboedel van de Entertainment Group heeft ruim 5 ton opgebracht. Bijna 1200 voorwerpen gingen onder de hamer. Het meest werd geboden op de domeinnamen van de Entertainment Group. De opbrengst is lang niet genoeg om de schuldenlast van het bedrijf af te lossen. De Entertainment Group van zanger Marco Borsato ging vorige maand failliet met een miljoenenschuld. Israël maakt het de Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever bijna onmogelijk om aan water te komen. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International... Israël zou meer dan 80% van het water uit een belangrijke bron naar zijn nederzettingen pompen. Verder zou het de Palestijnen onmogelijk worden gemaakt om nieuwe waterputten te slaan, omdat Israël daar vergunningen voor moet afgeven. De twee piloten die vorige week in Amerika vergaten te landen, werden afgeleid door hun laptops. Daarop waren ze hun nieuwe roosters aan het bekijken. Dat hebben ze toegegeven tijdens een verhoor. Ze ontkennen dat ze een discussie hadden of in slaap waren gevallen.